Raymond Seré met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland verzetten zich tegen van vluchtelingen over Europa. De Europese Commissie wil 40.000 Syrische en Eritrese bootvluchtelingen de komende twee jaar verdelen over de EU-landen. 16.000 vluchtelingen zouden naar Frankrijk en Duitsland gaan. De Europese Commissie wil dat er snel een permanent systeem komt voor de verdeling van vluchtelingen in tijden dat er een grote toestroom is. De ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland dringen aan op een tijdelijk systeem, alleen voor noodsituaties. De nieuwe haring komt dit jaar een week later dan normaal. De Hollandse nieuwe zou op 10 juni bij de viswinkels liggen, maar dat wordt nu 18 juni. Door het koude voorjaar is haring nog niet vet genoeg, zegt het Nederlands Visbureau. De warme dagen die eraan komen zullen daar veranderingen brengen... en rond de 18e zullen de haringen vet genoeg zijn, zegt het bureau. Het is de derde keer in de geschiedenis dat de Hollandse nieuwe een week later is. Eerder gebeurde dat in 2006 en 2013. Uit de Christelijke Hogeschool in Ede zijn tientallen videocamera's en computers gestolen. De diefstal werd vanmorgen ontdekt in de studio's en lokalen van de opleiding journalistiek. De politie doet onderzoek in het gebouw. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk. Medewerkers van de opleiding zijn druk bezig om zo snel mogelijk camera's en computers van elders te halen, zodat de studenten niet te veel hinder ondervinden van de diefstal. Volgende week gaat een groep studenten op reis en dan hebben ze allerlei apparatuur nodig. Steven Kruiswijk zal dit jaar ook de Tour de France rijden. Kruiswijk eindigde in de Ronde van Italië als zevende... en behoorde in de laatste week tot de beste klimmers van het peloton. Lotto Jumbo neemt nog drie klassementsrenners mee naar de Tour. Robert Geesink, Wilco Kelderman en Laurens ten Dam starten op 4 juli ook in Utrecht. Het weer op de meeste plaatsen droog van tijd tot tijd zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het westen en noorden regen en veel wind. In het zuidoosten ook zon en het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NOS. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Utrecht-Veemarkt en Knabbert Lunette 2 kilometer.